12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Britse lagerhuis heeft opnieuw de alternatieven voor de Brexit-deal van premier May afgewezen. Voor geen van de vier voorstellen was een meerderheid. Het voorstel dat de meeste stemmen kreeg met 273 voor en 276 tegen... was dat voor een lidmaatschap van de EU-douane-Unie. Die motie zou de regering May ertoe verplichten om met de EU een nauwe handelsrelatie aan te gaan. Hoe het nu verder moet is volstrekt onduidelijk. Het Britse kabinet komt morgen bijeen.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 En daarbij komt erg veel rook vrij. Om meer water bij de brand te krijgen... zijn brandweerpompen uit omliggende plaatsen en een blusboot ingezet. De rook trekt naar de N3 en naar de nabijgelegen gevangenis. Daar is de ventilatie uitgeschakeld. Een potvis die vorige week aanspoelde op de kust van Sardinië... had 22 kilo plastic in haar maag. Onderzoekers vonden in haar buik ook een dode foetus, melden Italiaanse media. De maag zat voor twee derde vol met plastic... zoals wegwerpborden, boodschappentassen en vislijnen. De Italiaanse minister van Milieu belooft dat zijn land... een van de eerste zal zijn die vanaf 2021... het Europese verbod op plastic wegwerpartikelen zal handhaven. Ook wil hij een wet invoeren om vissers te stimuleren... plastic uit zee mee aan land te nemen.